Mark Hokken met het NOS Journaal. Het kabinet noemt de ontmoeting tussen minister Blok van Buitenlandse Zaken... is het bemoedigend dat ze in hun verklaring hebben gesproken... over het volledig kernwapenvrijmaken van de regio... en over vertrouwenwekkende maatregelen. Tegelijkertijd constateert premier Rutte dat er geen grote deal is gesloten... met concrete afspraken. Het gaat volgens het kabinet om uitvoering van de afspraken. Nederland wil dat Noord-Korea zijn kernwapens volledig opgeeft, controleerbaar en onomkeerbaar. Een man van 29 uit Maastricht wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van een Brits echtpaar in Zuid-Afrika. Volgens dagblad De Limburger gaat het om Mohammed G., een jihadist die vorig jaar vrij is gekomen. Het echtpaar werd in februari ontvoerd en werd later dood teruggevonden. De man van 73 en zijn vrouw van 64 kampeerden in de buurt van de stad Vrijheid. Hun auto werd twee weken na hun verdwijning teruggevonden bij Durban. Ze zouden zijn ontvoerd om hen te beroven van geld en creditcards. Het Openbaar Ministerie eist 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Michael P. Die wordt verdacht van vrijheidsberoving, verkrachting en het doden van de 25-jarige Anne Faber. Moord kan niet worden bewezen, zegt het OM, omdat niet met zekerheid valt vast te stellen dat P. van tevoren van plan was Anne te doden. Het OM kiest daarom voor gekwalificeerde doodslag. Daarvoor kan dezelfde straf worden opgelegd als voor moord. Een man uit Oorsbeek in Limburg die het lichaam van zijn overleden moeder thuis had verstopt... is veroordeeld tot een half jaar cel. Hij inde twee jaar lang haar pensioen, in totaal 15.000 euro. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf geëist van 240 uur...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 Dus ik hoef geen ellenlange verhalen te gaan houden. Laten we dat maar niet doen. We gaan naar ehm, Dylan terug. Naar het prachtige album Blond on Blond. En daar staat weer een titel die je eigenlijk alleen maar van Dylan kunt verwachten. Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Zo heet het volgende nummer. Oh, the ragman draws circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. his pointed shoes and his bells. Speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message to find out if she's talked. But the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, can this really be? end to be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Mona tried to tell me to stay away from the train line. She said that all the railroad men just drink up your blood like wine. again, there's only one I've met. And he just smoked my eyelids and punched my cigarette. Oh, mama, can this really be the end? now he's buried in the rocks. But everybody still talks about how badly they were shot. But me, I expected it to happen. I knew he'd lost control when I speed built a fire on Main Street and shot it full of holes. Oh. this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Now the senator came down here, showing everyone his gun, handing out free tickets to the wedding of his son. And me, I nearly got busted it be my luck to get caught without a ticket and be discovered beneath the truck? Oh, mama, is this really the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Now the tea preacher looked so baffled when I ask him why you dressed with 20 pounds of headlines stapled to his chest. But he cursed me when I proved to him. Then I whispered, said, Not even you can hide. You see, you're just like me. I hope you're satisfied. Oh! said, jump right in. The one was Texas medicine, the other was just railroad gin. And like a fool, I mixed them, and it strangled up my mind. And now people just get uglier, and I have no sense of time. Oh, mama, can this really Lose again. And when Ruthie says, Come see her in a honky tonk lagoon, where I can watch her waltz for free neath her Panamanian moon. And I say, Oh, come on now. You know, you know about my debutante. And she says, Your debutante just knows what you need. But I know what you want. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Now the bricks lay on Grand Street where the neon madmen climb. They all fall there so perfectly it all seems so well timed. And here I sit so patiently, waiting to find out what price you have to pay to get out of going through all these things twice. again. Stuck inside the mobile with the Memphis Blues again. Bob Dylan. We gaan terug naar het album van eh, Crosby, Stills en Nash. Uit 1969 hun debuutplaat en eh, die insloeg als een bom destijds. En eh, we gaan er nu een van de prachtigste nummers van draaien. Vind ik persoonlijk een van de mooiste nummers van dit album. Een nummer dat ze ook tegen horen brachten op Woodstock. En dat heet Wooden Ships. supposed to be. Silver on the shoreline, let us be talking about very free and easy. sister and mother. Hey, lead her away from this fire. for Hoe maken we er een end aan, jongens? Geen idee. Nou, laat maar stoppen gewoon. Dus klaar. Wooden Ships en Crosby, Stills en Nash. En we gaan weer verder naar het prachtige... Eh, Dylan album, Bob Dylan album Blonde on Blonde uit 1966. En het kwam uit, en dat heb ik ook al verteld eerder. Eh, het kwam uit op dezelfde dag dat bijvoorbeeld ook Pet Sounds van de Beach Boys verscheen. We gaan er weer luisteren naar het zevende liedje hieruit. En die heet de Leopard Skin Pillbox Head. Head. Nou, zo heet dat. Een Engelse lerares hier die eh, gaf me een sodemieter omdat ik eh, een leopard zei. Nou ja. Ja, dat moet je goed doen. Ik heb gelijk geen uh, slecht rapportcijfer, heb ik gelijk. Ja. Engels, helemaal niks. Nou ja, ga ik het maar weer overdoen. Ehm, Lady of the Island is het... zeg ik dat goed? Ja, Lady of the Island. Dat is het volgende liedje van Crosby, Stills en Nash. holding you close, undisturbed before a fire. The pressure in my chest when you breathe in my ear. We both knew this would happen when you first appeared. My lady of the eyes brownness of your body in the fire glow. Except the places where the sun refused to go. Our bodies were a perfect fit. In afterglow, we lay. My lady of the eye letting myself wander through the world inside your eyes. You know I'd like to stay here until every tear runs dry. sunshine, light the stage, the red light's on. I never want to finish what I've just begun with you, my lady of the island. Do, do, do, Lady of the Island was dat. Kort, maar hevig. Eh, we gaan verder met Dylan. En eh, we krijgen nu weer zo'n nummer waar eh, vele covers van zijn. Onder andere van Manfred Mann. Joe Cocker heeft zich met dit nummer bezig gehouden. En nog veel meer mensen. just like a woman. You make love just like a woman. Bob Dylan. she's got new clothes. But lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, yeah, she does. breaks just like a little girl. The your world. Are you fake just like a woman? Yes, you do you make love just like a woman? Yes, you do then you ache just like a woman. But you break just like a little girl. Dylan's werk is door heel veel artiesten ge, eh, gecoverd, mag je wel zeggen. En dat geldt ook voor uh, dit nummer. is een prachtige versie van Joe Cocker onder andere. En dat geldt eigenlijk ook weer eh, voor het volgende. eigenlijk de mensen die het het meest deden waren de Birds. En Manfred Mann heeft ook heel veel werk van Dylan gecoverd. De Hollies natuurlijk, ik had het daar straks al over. En nog veel meer van dat vuist. Maar we gaan eerst terug naar Crosby, Stills en Nash. En dat liedje had ik het straks al over, want dit is eigenlijk het liedje waardoor de band ontstaan is. Want Crosby en Nash, of eh, Crosby en Stills zaten samen op een feestje een beetje te pingelen. En toen ging Graham Nash erbij zitten, zette er een stemmetje bovenop. En eh, toen was het eh, verhaal geboren. Helplessly Hoping, dat is de volgende. nearby, awaiting a word, gasping at glimpses of gentle, true spirit. He runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Endlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries. Did he hear a goodbye? or tell you confusion has its cost. Love isn't lying, it's loose, in a lady who lingers, saying she is lost and choking. together, they are for, for each other. Helplessly Hoping. En door met Dylan. En daarvan een nummer dat wij ook kennen in een hit-uitvoering van bijvoorbeeld Manfred Mann. En uh, dat nummer dat heet Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine. Hier is Dylan. Ja, hier gaat iets niet helemaal goed. De plaat had omgedraaid moet worden, denk ik. Oh, wat heb je dan nou toch aan zo'n technicus die niet oplet. <laughs> nou, oké. Eh, de plaat even snel omdraaien, want dat was uh, eventjes vergeten. En daarom was het even stil. Maar dat geeft niet. De... Het is oh. live. Oh ja, dat is een excuus. Nou, dat is het dus ook de verkeerde. <laughs> nee, zet dit maar uit hoor, die hebben we al gehad. Maar eh, je moet gewoon een nieuwe plaat hebben. Ja. Dames en heren, eh, this is live radio. Yeah. Kan drie. Oké. Ehm, most likely you yoga your way, En um, ja, er gaat wel eens wat fout. Het is, het is en blijft live radio. Slotverrekening, we zijn ook niet perfect. Hè? Goed, ik zei het al, het nummer werd eh, onder andere gecoverd door Manfred Mann en nog wel de meer mensen. Want dat was met veel Dylan shows, eh, songs zo, dat er heel veel uh, covers van waren. Nou, ik hoop dat het uh, intussen gelukt is. We gaan er naar luisteren. You'll go your way, Say you love me, and you. I got some other laatste nummer van dat album trouwens. Ik denk dat we die wel helemaal gaan draaien. Bij Dylan komen we daar niet aan toe. Maar ik beloof u, wat we vandaag niet draaien, doen we volgende week. Goed? Zullen we dat afspreken? Ja, dat doen we. Nemen we volgende week gewoon weer mee. kan ehm, het, het volgende nummer van Dylan heet Temporary Like Achilles. lange nummers maken, Dylan. Dan komen we niet aan alles toe, hoor. <laughs> Het duurt ook weer dik vijf minuten. Temporary Like Achilles was dit. En ehm, we hebben er nog een paar ehm, van dit album over. Maar ik zei het al, we nemen hem volgende week gewoon weer mee. En dan draaien we het restant ervan. Want het is, eh, het is eigenlijk gewoon zonde om het... Eh, om het te laten lopen. En er, komt, er staat nog een nummer van 11 minuten op. Hè? Dus dan zijn we volgende week ook weer aardig onderweg. Crosby, Stills en Nash gaan we draaien. En van dat, dat album hebben we dan wel helemaal gedraaid. En dit is het laatste nummer wat u daarvan hoort. En dat heet 49 Bye Byes. Appears to be a long Appears to be a long time. Such a long, long, long time before the dawn. the spring. Her and the drifter looking for you. try, babe. And you know that's not where it's at, baby. You're just seeing things through a cat's eye, baby. That's not my fault. en eh, dat was het dan voor vandaag. Deze jaren dames en heren. Eh, wat u eh, gemist heeft aan Dylan doen we volgende week nog eventjes over. Er moeten nog een stuk, vier stukken van gedraaid worden. Gaan we volgende week doen.